Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NMS op 3. Het lijkt erop dat het droogterecord in ons land de prullenbak in kan. Het heeft al dik 30 dagen niet meer geregend. En als het morgen ook nog droog blijft, dan tikken we de 34 aan. Dat is nog nooit gebeurd. Jeroen is boswachter in Noord-Holland en ziet het ook om zich heen. Hier staan we dus bij een linde en je ziet eigenlijk al die bladeren ja, slap hangen. De volgende stap is dat ze gaan vallen. Kijk, hier heb je al lindenbladeren. deze zijn al wat ouder. Die zitten ook helemaal. En dat is allemaal tekenen van dat bomen toch wel een beetje watertekort beginnen te krijgen. Want de bladeren die horen nu er niet... Te... Nee, het is nog geen herfst. Het, is het, moet net, nog 21 juni worden. Dus het moet nog zomer worden. Door de droogte kunnen eigenlijk ook bosbranden ontstaan. Loop je door de natuur en ruik je rook, bel dan meteen 112. Het is nu echt definitief. Maurice Stijn is de nieuwe trainer van Ajax. Hing al een paar dagen in de lucht. Stijn komt over van Sparta, waar hij dit seizoen heel goed deed. Hij heeft in Amsterdam een contract getekend voor drie jaar. In de Rotterdamse haven zijn vannacht weer uithalers opgepakt. Het gaat om vijf mannen uit en Rotterdam. Twee van hen waren daar eerder ook al eens voor gearresteerd. Uithalers lopen rond op het haventerrein om drugs uit containers te halen. In Milaan zijn de voorbereidingen in volle gang voor de begrafenis van oud-premier Berlusconi. Hij was jarenlang de baas van Italië Hij was een rijke zakenman. Maar was niet bij iedereen even geliefd, zegt correspondent Helene Daans. Wat er allemaal gedaan wordt voor Berlusconi is wel extreem. Een staatsbegrafenis bijvoorbeeld, wat hij vandaag krijgt, dat is normaal. Maar vandaag is bijvoorbeeld ook een dag van nationale rouw. Dus alle vlaggen in het hele land moeten half stok. Eh, en daar is zeker niet iedereen het mee eens. Dus we zien dat Berlusconi een man is die tot in zijn kist erin slaagt om Italië te verdelen. Om drie uur dan begint de dienst in de Dom van Milaan. Het weer, veel zon, al zijn er vanmiddag ook wat stapelwolken.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 My train, I'm certain, left the station when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt. On dragging through the business of the day Without really knowing anything I hit a pun its usual frame the day before you came. my front door at 8 o'clock or so And stopped along the way to buy some Chinese food to go I'm sure I had my dinner watching something on TV There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see the day before you came And turning out the light I must have yawned and cuddled up for yet another night And rattling on the roof I must have heard the sound of rain The day before you uur per We begonnen met The Day Before You Came van ABBA... gevolgd door When I Fall In Love van Rick Astley... en we gaan door met Fragile, Sting... Speciaal voor jongeren tussen 18 en 27 jaar die elkaar willen ontmoeten. Er wordt een maaltijd gekookt en over diverse onderwerpen gesproken. Voel je ook weer eens eenzaam? Meld je dan aan voor deze gezellige avond door contact op te nemen met Marieke. 06 363 00809 06 363 00809 Twee woensdagen in de maand van 6 tot 9 uur in de keuken van Pluspunt. Het is gratis. Scootmobiel Club De Antilopen. Eén keer per maand op donderdag om half twee gezellig samen op stap. We starten in Pluspunt en rijden een leuke route met allerlei smakelijke pitstops. Ergens onderweg. Een vrijwilliger gaat mee op de fiets. De kosten zijn 3,50 per keer. Opgeven kan u via de balie van Pluspunt. 023 5740330. 5740330. Today I cast my eyes upon your lovely face But that was yesterday Now just a dream A dream that lives inside my memory Wish it could Say You, Say Me van Lionel Richie en Shine On van LTD. Herstelgroep Verslaving. Elke week op dinsdagavond in Pluspunt om half acht. Wat misschien wel het allerbelangrijkste is om te kunnen stoppen met gebruiken... is om je verhaal te delen en te bespreken met mensen... die hetzelfde verslavingsproblematiek hebben. In de veilige en anonieme omgeving van een praatgroep begint de weg naar herstel. De groep wordt geleid door twee ervaringsdeskundigen die ruime ervaring hebben in het helpen en begeleiden van medeverslaafden. Ze zijn de gespreksleiders van deze bijeenkomsten. Heb je nog vragen of wil je, aanmelden? Bel dan 06 199 49 748 06 199 of mail naar e madeira at plus.zandvoort.nl e madeira at plus.zandvoort.nl I have loved and I have lived And I have had my wild romances I've taken all that life can give And taken my fair share of chances It's been a good life Far from the high life And I thank God that this was my life I've known just how it is to win And I have felt the pain of losing Some paths I chose would end in tears But they were all of my own choosing It's been a good life Far from the high life I thank God that this was my life I've known contentment in a woman's arms And felt the warmth of her devotion And I've known heartache and a dark despair That was as deep sands and the ocean But we get the strength to carry on And build the life of our own making We thank the Lord for each new day And for every breath that we are taking it's a good life, far from the high life. And I thank God that this was my life. back on all the years The loves, the sweetness and the sorrow Have made me what I am today And I do it all again tomorrow It's been a good life Far from the high life I thank was my life We can't deny life How it flies by Life And I thank God That this was my life it haunts my mind. A case of hesitation. My world is falling behind. While I build it through my tears, and the shadow makes it clear. Precious time I spend, and I, I'm left on my the wind still cries out loud Broken dreams are just a cloud waren de Celtic Thunder met This Was My Life... en Broken Dreams van The Guys and Dolls. De instrumentaal van de week. Duanetti, geboren in 1938, is een Amerikaanse gitarist... Hij brak einde jaren 50 in de Verenigde Staten door met een aantal instrumentale rock'n'roll hits... en werd sindsdien beschouwd als een belangrijke grondlegger van het twangy-gitaargeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op de lage snaren voor de elektrische gitaar werden gespeeld. Voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van snaren. Hier is Doorneddy met Peppe. naar het leukste radiostation van Nederland. Dit waren Words van F.R. David en Alexander Ryback met Fairy Tales. Zin om een potje te biljarten? In de grote zaal van de Blauwe Tram bent u van harte welkom. Geeft u van tevoren wel even op. De beschikbare tijden zijn dinsdag van 12 tot half 2, woensdag van 12 tot 3, donderdag van half 11 tot 12 uur en vrijdag van half 11 tot 3 uur. De kosten zijn 3,50 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee. Maak een afspraak via telefoon 023 3040700. 700. 023 3040700 tijdens kantooruren of stuur een mail naar Eva Elfrink. E.Elfrink plus.zandvoort.nl Heeft u belangstelling voor de introductiecursus biljarten?